Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij een explosie van Pakistan zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zo'n 100 gewonden. Volgens de politie zit een zelfmoordterrorist achter de ontploffing. De aanslag was bij een speeltuintje in de stad Lahore. Onder de slachtoffers zouden veel vrouwen en kinderen zijn. In Pakistan worden geregeld aanslagen gepleegd door de Taliban. Een petitie op internet om de Amsterdam Arena om te dopen in Johan Stadion is in een paar dagen tijd al ruim 40.000 keer getekend. In de arena staan ook vandaag lange rijen om het condoleansregister voor Cruijff te tekenen. Ook in Barcelona is het opnieuw druk bij de herdenkingsplek voor Cruijff bij het Camp Nou stadion. Cruijffs zoon Jordi zal dinsdag de herdenking sluiten en een korte verklaring afleggen. Op het Beursplein in Brussel is de oproerpolitie in actie gekomen tegen honderden hooligans. Die schreeuwden leuzen tegen terrorisme en tegen migratie. Op het plein waren burgers bijeengekomen om bij de Bloemenzee stil te staan bij de aanslagen van dinsdag. De autoriteiten hadden het publiek juist opgeroepen vanmiddag niet bij elkaar te komen. Toen honderden hooligans het plein opkwamen en extreemrechtse leuzen schreeuwden, sloeg de sfeer om. De ME wist de hooligans met waterkanonnen van het plein weg te jagen. De vrouwenroeiploeg van de Universiteit Oxford is de winnaar van de populaire bootrace in Engeland. De Nederlandse wiskundestudent Johan Jansen roeide mee in het winnende team. Zij is de tweede Nederlandse vrouw ooit die meedoet. De vrouwen van Oxford waren op de Thames in Londen ruim een minuut sneller dan de boot van tegenstander Cambridge. Bij de mannen won Cambridge. Wielenkoers Gent-Wevelgem is gewonnen door Peter Sagan. De Slovaakse wereldkampioen zat in een kopgroepje met de Zwitser Cancellara, de Belg van Marken en de Rus Kuznetsov. Sagan was op de streep de sterkste. Het weer nog. In het hele land kunnen buien vallen, mogelijk met onweer. Later vanavond zo goed als droog. Morgen is het erg onstuimig met een stormachtige wind en zware windstoten. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hawker van de ANWB.